บุ๊กทูหกสิบสี่ฟีร์แอนเซสติกฟีร์นเซสติกการปฏิเสธหนึ่ง ontkenning deel 1 ontkenning 1ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ ik begrijp dat woord n i Ik begrijp dat woord niet. ผมไม่เข้าใจประโยค Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. ผมไม่เข้าใจความหมาย Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. คุณครู De leraar. De leraar. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. คุณครู De lerares. De lerares. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. ผู้คน De mensen. De mensen. คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? ไม่ ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. เพื่อนหญิง แฟน De vriendin. De vriendin. คุณมีแฟนไหม Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? ครับ ผมมี Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. ลูกสาว De dochter. De dochter. คุณมีลูกสาวใช่ไหม Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? ไม่ ผมไม่มีลูกสาว Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen.